uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In tegenstelling tot de eerdere berichten zal de Duitse regering zich niet distancieren... van de erkenning van de Armeense genocide door de Bondsdag, zegt de woordvoerder van de regering. Volgens nieuwsite Spiegel Online zou de regering afstand nemen van de Bondsdagstemming... om tegemoet te komen aan bezwaren van de Turkse overheid... die altijd heeft gezegd dat er geen sprake was van volkerenmoord... Sinds de Bondsdag de Armenië-resolutie aannam... mogen Duitse parlementariërs niet langer Duitse militairen bezoeken. Die zijn gelegerd op een Turkse luchtmachtbasis. In een vestiging van de Rabobank in Leeuwarden zijn tientallen medewerkers onwel geworden. Bij werkzaamheden aan de airco is een chemische stof vrijgekomen. Het gebouw met daarin ook een callcenter is ontruimd. Honderden medewerkers staan nu buiten. Volgens de Omroep Friesland zijn tien mensen naar het ziekenhuis gebracht. De politieagent die in maart een man van 41 neerschoot in Eindhoven wordt niet vervolgd. Het slachtoffer uit Os overleed vier dagen later aan zijn verwondingen. Volgens het OM heeft de agent geschoten uit noodweer. De politie was afgekomen op een melding van huiselijk geweld. De man verzette zich hevig tegen zijn aanhouding. Toen hij de agenten bedreigde, mogelijk met een scherp voorwerp, schoot een van de agenten de man neer. Vluchtelingenorganisaties Save the Children en Stichting Vluchteling zijn een onderzoek begonnen naar fraude met hulpgoeden aan Syrië in Turkije. Lokale leveranciers zouden met onderlinge prijsafspraken de prijzen van producten voor de organisaties onnodig hoog hebben gemaakt. Het is niet bekend hoe groot de schade is. Het weer, wolken en velden, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. De meeste zon is er in het zuidoosten. In de kustprovincies kans op een bui en het wordt 20 tot 24 graden. Morgen eerst veel wolken en plaatselijk een bui, maar smiddags meer zon. En het wordt dan een graad of 22. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad rijdt het langzaam op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Blarikum en Bunschoten 10 kilometer. Kost je even zoveel minuten. Een stukje verderop staat er bij Barneveld 6 kilometer file. A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Badhoevedorp en Amstelveen 2 kilometer.